staat Max van der Stoel is 86 jaar geworden. Een maand af te treden. Hij stemt in met het vredesplan van de golfstaten. Ook de demonstranten die het vertrek van de president eisen hebben met het plan ingestemd. Dat betekent dat er een onmiddellijk einde komt aan de protesten. Gisteren en vandaag werd nog gedemonstreerd voor het vertrek van Saleh. De Surinaamse cabaretier Steven Westmaas, alias Wesje, is bij een auto-ongeluk in Suriname om het leven gekomen... Wesje werd vorig jaar gekozen tot Surinamer van het jaar. Bij het ongeluk kwam ook hiphopdanser Marlon Stewart om het leven, een neef van de cabaretier. Steven Wesje Westmaas was 39 jaar. Het weer, het koelt af tot een graad of 9. Overdag opnieuw zonnig, het wordt dan 21 tot 26 graden. Later in het zuiden kans op een bui. Tweede paasdag, zonnig, droog en iets minder warm.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 very attractive. Would you um, bed with me?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 习惯。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 The bass the treble. Chords, strings, we bring melody. G-funk, where rhythm is life 106.9 FM. better day.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 Hij was onder andere minister van Buitenlandse Zaken, Tweede en Eerste Kamerlid en permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties. De strijd voor democratie en mensenrechten loopt als een rode draad door zijn carrière. Zo bracht hij als Kamerlid een vernietigend rapport uit over de junta in Griekenland. In 2001 voerde hij namens premier Kok besprekingen met Jorge Sorgieta, de vader van prinses Maxima. Van der Stoel wist hem ervan te overtuigen dat hij niet naar het huwelijk van zijn dochter met prins Willem-Alexander moest komen. Minister van Staat Max van der Stoel is 86 jaar geworden. De autorij heeft dit jaar een kwart meer bezoekers getrokken dan de vorige keer. Ruim 270.000 mensen kwamen naar de tweejaarlijkse autoshow in Amsterdam. Volgens de organisatie moest dit jaar weer een feestje worden na de crisistentoonstelling in 2009. De autorij kreeg toen een sobere uitvoering om de kosten te drukken. Toch waren er ook dit jaar tegenvallen.